Ze draagt dan voor de 31ste keer de troonrede voor, de negende en laatste die premier Balkenende heeft geschreven. Prinsjesdag zal minder interessant zijn dan andere jaren, omdat het kabinet demissionair is en geen grote nieuwe plannen zal presenteren. Ook de miljoenennota, de begroting voor volgend jaar... die minister De Jager van Financiën vanmiddag aanbiedt aan de Tweede Kamer... zal bescheiden zijn in afwachting van de plannen van een nieuw kabinet. Het nieuwe kabinet moet niet opnieuw gaan praten over het al dan niet verhogen van de AOW-leeftijd. De werkgevers en de vakbonden vinden dat het kabinet het akkoord moet overnemen zoals zij dat in juli hebben gesloten. Daarin staat dat de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. Elke vijf jaar wordt vervolgens bekeken of de pensioenleeftijd verder moet worden aangepast. Voorzitter Jongerius van de FNV denkt dat haar achterban erg onrustig wordt als opnieuw over de pensioenleeftijd wordt onderhandeld. VVD, CDA en PVV, die onderhandelen over een rechtskabinet, verschillen van mening over de vraag hoe snel de AOW-leeftijd omhoog moet. In het Groningse Grote Gast is de eerste informatiebijeenkomst gehouden over ondergrondse CO2-opslag in het noorden van het land. Met 200 bezoekers was de belangstelling groter dan verwacht. Er waren ook veel mensen van buiten de gemeente. De meningen over de opslag zijn zeer verdeeld. Naast voor- en tegenstanders waren er ook mensen die de opslag van CO2 sowieso onnodig vinden. Eerdere plannen om CO2 ondergronds op te slaan in Barendrecht stuiten op veel verzet van de inwoners. De ministeries van Economische Zaken en Vrom hebben nu drie voorkeurslocaties aangewezen voor de opslag van CO2.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 <laughs> Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although that's pain in my chest, I still wish you the best. For the fuck you. Oh, yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can't get you there.